Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. In Kiev zijn vanochtend vroeg meerdere explosies geweest. Er staat een flatgebouw in brand, maar wat er precies is gebeurd... en of er slachtoffers zijn, is nog niet bekend. Er wordt al dagen hard gevochten in en om de Oekraïense hoofdstad. Vandaag staan er opnieuw gesprekken gepland tussen Oekraïne en Rusland, zegt president Zelensky. Het is de vierde keer dat de landen met elkaar om tafel gaan. Volgens Zelensky waren de gesprekken tot nu toe best goed, maar of er vandaag echt vredesafspraken gemaakt gaan worden is de vraag. Een opvallend moment gisteren tijdens het journaal op de Russische Staat-TV. Een medewerker hield daar achter een collega die het nieuws aan het lezen was een protestbord omhoog. Daarop stonden teksten als stop de oorlog en jullie worden voorgelogen. Сотрудничество в рамках союзного государства, а на совещании в правительстве обсуждали, как сохранить доступность лекарств. Больницы не должны пострадать от De Russische regie schakelde het beeld snel weg. De vrouw met het bord is inmiddels opgepakt. Ze kan 15 jaar de cel ingaan. Ze werkte al jaren voor de Staatstv en heeft van tevoren nog wel een video opgenomen... die ze op haar sociale media heeft gedeeld. Daarin roept ze Russen op om te demonstreren. In het Prinses Maxima Centrum in Utrecht zijn gisteren aan het begin van de avond zo'n 30 Oekraïense kankerpatiëntjes aangekomen samen met hun ouders. Ze zijn met een speciale vlucht uit Polen naar Nederland gekomen. Volgens deze arts is het heel belangrijk dat die kinderen snel weer hun behandeling kunnen oppakken. Twee weken pauze hebben, dat is op zich geen, eh, geen ramp. Maar het hangt wel een beetje af van de vorm van kanker en in welk stadium van de behandeling eh, je zit. Als je helemaal in het begin zit, dan wil je eigenlijk doorpakken omdat je heel veel van je kankercellen nog kwijt moet. Ja, dus eigenlijk zijn ze hier net op tijd. Ik denk het wel, ja. Ik denk het wel. De kinderen verblijven de komende tijd met hun families in een gastgezin. Het weer nog, het is best fris en op sommige plekken kan ook een beetje mist ontstaan. Vandaag begint de dag grijs, maar in de middag is er flink wat zon en het wordt een graad of 13.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 I'm gonna steal you from him. I could be such a gentleman. Plus, you know my clothes would fit. I could be a better boyfriend than him. I could do the shit that he never did. Up all night, I won't quit. Thinking I'm gonna steal you from him. I could be such a gentleman. Plus, all my clothes would fit. ceiling and saw the handwriting on the wall. Time was passing me by so fast. I wasn't moving at all. I looked in the gonna do?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 In de Oekraïnse hoofdstad Kiev staat een flatgebouw in brand... nadat vanochtend vroeg meerdere explosies werden gehoord in de stad. Dat meldt het Oekraïense persbureau Oekrinform. De voormalige Russische vicepremier Dvorkovic heeft de oorlog in Oekraïne afgekeurd. Dat deed hij in een interview met een Amerikaans tijdschrift. Dvorkovic is een van de weinige prominente Russen die kritisch is over de oorlog. De NS begint op het traject Den Haag-Eindhoven een proef met wisselende tarieven op verschillende tijdstippen. Reizen na 8 uur s avonds wordt zo'n 60% goedkoper dan in de spits tijdens die proef.